Mark Visser met het NOS Journaal. Griekenland heeft zoals aangekondigd een schuld aan het IMF van 1,6 miljard euro niet op tijd afgelost. De deadline verliep om middernacht. Het land heeft uitstel van betaling aangevraagd tot november. Het IMF heeft dat verzoek in beraad. Griekenland is nu het eerste ontwikkelde land dat een lening aan het IMF niet op tijd afbetaalt. Vanochtend om half twaalf houdt de Eurogroep opnieuw een telefonische vergadering over hoe het nu verder moet. Het dodental van het vliegtuigongeluk in Indonesië is opgelopen tot 141. Het militaire toestel dat neerstortte in Medan had 122 mensen aan boord. Die zijn allemaal omgekomen. De andere slachtoffers vielen op de grond op de plaats waar het toestel neerstortte. Tientallen anderen raakten gewond. Ooggetuigen zagen voor de crash rook uit het toestel komen. Het was vannacht opnieuw onrustig in de Haagse Schilderswijk. Op meerdere plaatsen werden brandjes gesticht. De ME voerde charges uit. Volgens de politie waren de rellen minder ernstig dan die van gisternacht. Toen liep een demonstratie tegen de dood van de Arubaan Reges uit de hand. Er werden 16 mensen opgepakt. De Verenigde Staten en Cuba zijn het eens geworden over het heropenen van ambassades in de hoofdsteden Washington D.C. en Havana. Volgens een anonieme woordvoerder van het Witte Huis zal president Obama dat vandaag bekendmaken. De afgelopen maanden waren er al tekenen van herstel van de verstoorde relaties tussen de twee landen. De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van gas zijn mislukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Sinds het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. Oekraïne zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. Het weer vandaag opnieuw zonnig en het wordt 27 graden op de Wadden, 30 tot lokaal 33 landinwaarts.